Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de collegezaal zitten dit jaar minder studenten dan vorig jaar. Aan unies en hbo's zijn zo'n 5% minder mensen aan een opleiding begonnen. Niet zo gek, tijdens de coronajaren gingen veel jongeren studeren... omdat het lastig was om bijvoorbeeld eerst een jaar te gaan reizen. Waarschijnlijk hebben jongeren nu juist wel een tussenjaar genomen... en gaan ze vanaf komende september alsnog naar college. Nieuwe studenten krijgen vanaf dan ook een basisbeurs. Aan de oostkant van Canada is een man met zijn pick-up truck op mensen ingereden. Twee kwamen erbij om, negen anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk of de bestuurder dat met opzet deed of dat het een ongeluk was. De man van 38 ging er eerst vandoor, maar meldde zich daarna zelf bij de politie. Er wordt weer gestaakt in het streekvervoer. Dus als je met het OV naar je studie of werk moet... Check dan even of je bus of trein wel gaat. Wordt verwacht dat ongeveer de helft tot driekwart van de ritten uitvalt. Het gaat onder meer om reizen van Arriva, Qbus, Keolis en Connection. En dan nog verdrietig nieuws. Dick Fosbury is overleden. Hij was een beroemde hoogspringer. Misschien heb je zijn naam wel eens gehoord bij de gym. Want Fosbury veranderde de sport door met zijn rug en zijn hoofd eerst over de lat te springen. Daarvoor sprongen atleten nog met hun benen of buik eerst. En de nieuwe techniek kreeg ook nog zijn naam, de Fosbury Flop. Daar vertelde hij jaren terug dit over. I was going over the bar flat on my back, but upside down from the other jumpers. And so instead of sitting up over the bar, I was laying out. And that was the beginning of the flop technique. De Fosbury flop wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. Onze Douwe Amels werd er vorige week nog Europees kampioen mee. En dan nog het weer. In de ochtend bewolkt op veel plekken regen. Smiddags af en toe een zonnetje, maar ook kans op buien met natte sneeuw. Het is 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met een paar files die zo'n 5 minuten oponthoud veroorzaken. Op de A7 van Horen naar Zaanstad sta je vast bij Purmerend Noord. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. En op de N247 van Horen naar Amsterdam heb je iets meer vertraging.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 all the wrongs I've wronged? And if I could open up my heart and ask for one more time tell me that it's all okay and that we'll be alright dance, love. Your every breath that I take, your every step I voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Naast de databank voor vuurwapens komt er ook een databank voor messen. Na een steekpartij kan het Nederlands Forensisch Instituut NFI dan beter inschatten wat voor messen er is gebruikt. Het afgelopen jaar zijn er minder jongeren gaan studeren dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van DUO. Bij bijna alle opleidingen was een terugloop te zien. Die was het sterkst bij de opleiding verpleegkunde. DUO denkt dat jongeren hun studie uitstellen totdat de basisbeurs weer is ingevoerd. Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd voor de derde keer in een week. Zuid-Korea denkt dat dat te maken heeft met de militaire oefening van Zuid-Korea en de Amerikanen die gisteren begon. En het weer, vanochtend regen, vanmiddag wat zon, maar ook af en toe een bui. Vrij veel wind en het wordt hooguit 8 graden. broke up, i would never be sad. Think about everything that we had if we ever broke up. If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said if we ever broke up.